uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Uitgeprocedeerde Armeniërs in Nederland zijn erg vasthoudend in hun verzet tegen uitzetting, zeggen onderzoekers. Zo wordt er gedreigd met zelfmoord. Ook zouden er bij de asielaanvraag vaak verkeerde namen worden opgegeven en ziektes worden geveinsd. Onderzoekers van de organisatie Solid Road spraken onder meer met medewerkers van de gezinslocatie in Amersfoort, waar mensen worden voorbereid op uitzetting. Bijna alle aanvragen worden afgewezen omdat Armenië geen onveilig land is. De vrouw die de kandidaat voor het Amerikaanse Hoge Rechtshof beschuldigt van seksueel wangedrag, wil tegen hem getuigen in de Senaat. De vrouw, nu hoogleraar psychologie, zegt dat kandidaatrechter Kavanaugh haar in de jaren 80 probeerde te verkrachten. Een speciale senaatscommissie zou donderdag stemmen over de benoeming van de kandidaat. Die is aangedragen door president Trump. Nu gaan stemmen op om eerst het verhaal van de vrouw aan te horen. Het internationale team JIT, dat de ramp met de MH17 onderzoekt... zegt dat de informatie die vandaag door Rusland naar buiten is gebracht... zorgvuldig wordt bestudeerd. Dat gebeurt nadat Rusland de documenten aan het JIT heeft gegeven. Op een persconferentie liet het Russische ministerie van Defensie weten... dat de boekraket die het vliegtuig neerhaalde... niet meer van het Russische leger was. De raket zou in handen van Oekraïne zijn gekomen... na de ontbinding van de Sovjet-Unie. De jongen die bij zijn school in Roermond enkele keren met een geweer schoot... wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij blijft nog zeker twee weken langer vastzitten. Bij de schietpartij raakte niemand gewond. Nadat leraren met de jongen in gesprek waren gegaan... kon de leerling van 17 worden overmeesterd. Volgens de politie had hij ruzie met een medeleerling. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het kan nevelig worden en de minima liggen tussen de 16 en 12 graden. Morgen is het vrij zonnig, het wordt dan 22 tot 29 graden. De wind trekt iets aan en wordt aan zee soms krachtig.